9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Pentagon stuurt vanwege de spanningen met Iran 1500 extra militairen naar het Midden-Oosten. Die worden vooral gestationeerd op Amerikaanse oorlogsschepen die al eerder naar de Arabische Zee en de Perzische Golf zijn gegaan. Washington zegt dat de versterkingen nodig zijn om Amerikaanse troepen in het gebied te beschermen. De spanningen in de regio liepen de afgelopen tijd op... na aanvallen op Saoedische olietankers en installaties. In het centrum van de Franse stad Lyon zijn bij een bomaanslag in een voetgangersgebied zeker 13 mensen gewond geraakt. De Franse president Macron sprak van een aanval zonder doden. De meeste gewonden hebben lichtletsel aan hun benen, twee van hen hebben ernstiger verwondingen. De politie is met man en macht op zoek naar de verdachte... die rond vijf uur een papieren zak met een explosief achterliet bij een bakkerij. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij op een fiets is gevlucht. Na de aardbeving van woensdagochtend in Noord-Groningen... hebben nu ruim 1500 mensen schade gemeld. De meeste meldingen komen uit de gemeente Groningen, 737. Het aantal meldingen van een acuut onveilige situatie is gestegen naar 58. Daarvan zijn negen meldingen tot nu toe gegrond verklaard. Op deze adressen worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Schiphol bereidt een kort geding voor tegen de landelijke OV-staking van aanstaande dinsdag. De luchthaven wil bereikbaar blijven met het openbaar vervoer, anders ontstaan er problemen. Elke dag komen er tienduizenden mensen en heel veel auto's... en dat kan de veiligheid in gevaar brengen, zegt Schiphol. Of de luchthaven wil proberen de staking helemaal te laten verbieden is nog niet bekend. Er is nog overleg met de vakbonden. Het weer, in het zuidoosten kans op een buitje. Vannacht en morgenochtend wat wolken met vooral in het noorden kans op een spatregen. In de loop van de dag steeds meer zon en het wordt morgen 15 tot 20 graden.